3 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De overlast van vliegtuigen van Lelystad Airport wordt waarschijnlijk kleiner dan gedacht. Het kabinet laat twee eisen los die laagvliegend verkeer van en naar het vliegveld veroorzaken. Staat in een brief aan de Tweede Kamer. Er mag over militair terrein worden gevlogen... en er hoeft minder rekening gehouden te worden met vliegverkeer van Schiphol... schrijft Omroep Gelderland. En dat betekent dat vliegtuigen sneller kunnen stijgen en er bijvoorbeeld op de Veluwe minder overlast zal zijn. Bijna de helft van de paasvuren in Overijssel gaat dit weekend niet door. Vanwege het risico op natuurbranden zijn er zo'n 60 afgelast. Ook in de Achterhoek gaan tientallen paasvuren niet door. Als het zondag hard waait, worden mogelijk nog meer paasvuren geannuleerd. Volgens de democraten in de VS heeft president Trump mogelijk toch de wet overtreden door zijn bemoeienis met het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Muller. Gisteren verscheen het volledige rapport van het onderzoek... waarin onder meer staat dat Trump geprobeerd heeft om Muller te ontslaan. Volgens minister Barr van Justitie heeft Trump juridisch niets verkeerd gedaan... maar de democraten betwijfelen dat. Ze willen de speciaal aanklager horen in het parlement... en eisen dat alle weggelakte delen van het rapport openbaar worden. En in het toernooi om de Europa League zijn alle halve finalisten bekend. Het zijn Eintracht Frankfurt, Arsenal, Chelsea en Valencia. Vooral voor Eintracht Frankfurt is dat bijzonder. Die club stond 39 jaar geleden voor het laatst in de halve finale van een Europees toernooi. De Duitsers moeten nu op 2 mei en 9 mei tegen Chelsea. de andere halve finale gaat dus tussen Arsenal en Valencia. Het weer nog vannacht vrij helder en droog... en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. De komende ochtend wat bewolking, maar in de middag volop zon. Het wordt 20 tot 24 graden...